uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Rotterdam heeft met afstand de meeste rechtszaken lopen... tussen gemeenten en mensen die een bijstandsuitkering hebben. Dat schrijft Trouw op basis van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Van de rechtszaken die vorig jaar in hoger beroep dienden... kwam bijna een kwart uit Rotterdam. Een van de dingen waar Rotterdam afgelopen jaren op lette... waren geldopnames in casino's... Van 20 inwoners eiste de gemeente duizenden euro's aan teveel ontvangen bijstand terug. In al die zaken kreeg de gemeente grotendeels gelijk. De Griekse overheid gaat particuliere artsen oproepen om te assisteren in publieke ziekenhuizen vanwege een tekort aan personeel. Steeds meer artsen en verplegend personeel moeten in isolatie omdat ze positief zijn getest. En het aantal covid-patiënten neemt toe. Jasjes of vestjes van motorclubs mogen gemeenten niet meer verbieden. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten na een uitspraak van de Hoge Raad. Het hoogste rechtsorgaan oordeelde onlangs dat dat in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Ruim 200 gemeentes die zo'n verbod hanteren, moeten dat daarom nu schrappen. De sleutel van een cel waarin Nelson Mandela jarenlang vastzat... gaat terug naar Zuid-Afrika. Op 28 januari zou die geveild worden in een Amerikaans veilinghuis. Maar het Zuid-Afrikaanse ministerie van Cultuur vond dat de celsleutel vanwege de historische waarde ervan terug moest. Op de veiling zouden meer spullen van Mandela onder de hamer gaan. Daarvan wordt nog onderzocht of ze nationaal erfgoed vormen. De veiling is daarom voorlopig uitgesteld. Het weer. Lokaal kan het glad zijn door een winterse bui. In bijna het hele land geldt daarom code geel.